en daardoor groeide het aantal verkochte woningen dat naar starters ging... naar ongeveer de helft. Het aantal woningen dat naar een verhuurder ging daalde juist. Door de opkoopbescherming kan je alleen een huis kopen als je er ook zelf in gaat wonen. Het Verenigd Koninkrijk roept China op om een van de meest prominente activisten uit Hongkong vrij te laten. Vandaag start een rechtszaak tegen Jimmy Lai. Hij was uitgever van een krant die de invloed van China op Hongkong altijd kritisch volgde. Hij wordt verdacht van samenzwering tegen China. De Britse buitenlandminister Cameron vindt dat die rechtszaak ingaat tegen de afspraken die Groot-Brittannië maakte... bij de overdracht van Hongkong aan China... Daarin beloofde China om de rechten van burgers van de voormalige kolonie te respecteren. Vandaag wordt verder gezocht naar een man die vermist wordt in Groningen. Thomas van 25 vertrok vrijdagnacht van zijn werk en is sindsdien niet meer gezien. Gisteren werd gezocht met boten, een helikopter en speurhonden, maar dat leverde nog niets op. Duitse toeristen hebben nog nooit eerder zoveel geld uitgegeven tijdens hun vakantie in Nederland dan afgelopen zomer. Volgens het CBS werd er bijna 3 miljard euro besteed. Daarmee waren Duitsers goed voor bijna de helft van de totale reisbestedingen in Nederland deze zomer. Alle buitenlandse reizigers gaven opgeteld meer dan 6 miljard euro uit. Dat de uitgaven een recordhoogte bereikten komt mede doordat de prijzen zijn gestegen. Het weer droog met op sommige plekken wat opklaringen. Het is 1 tot 9 graden. Morgen een grijze dag.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 Hele fijne feestdagen. Ook in december is jouw keuze ZFM. Hele fijne feestdagen. jullie allemaal fijne dagen en een voorspel.